Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Twee van de veertien in Rotterdam blijven langer vastzitten. De twee anderen zijn weer vrijgelaten, omdat tegen hen nog geen bewijzen gevonden zijn. Ze blijven wel verdachten. De twee die nog vastzitten worden morgen voorgeleid. Het gaat om een zweet van 29 en een man uit Vlaardingen van 21. Bij doorzoekingen van vier woningen werden geen wapens of explosieven gevonden. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat ze concrete plannen hadden voor een aanslag omdat vorige week voor de tweede week op rij meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hadden, is officieel sprake van een epidemie. Volgens het Nivel en het Nationaal Influenza Centrum zijn vooral kleine kinderen tot 4 jaar ziek naar de huisarts gebracht. Het gaat om een milde griepvorm. De meeste mensen zijn er met enkele dagen rust en wat pijnstillers weer bovenop. Vorige winter duurde de griepepidemie 15 weken. Een hoogleraar van het Universitair Ziekenhuis in Maastricht is weg als afdelingshoofd vanwege de manier waarop hij met medewerkers omging. Het hoofd van de afdeling transplantatie immunologie zou medewerkers en promovendi jarenlang hebben gekleineerd en uitgescholden. Meerdere medewerkers zouden met een burn-out thuis zitten. Of de professor is opgestapt of ontslagen is onbekend. Hij blijft wel bij de Maastrichtse Universiteit als onderzoeker en begeleider voor promovendi. Bijna een kwart van het legale vuurwerk deugt niet. Dat zegt de inspectie Leefomgeving en Transport na testen. Het kan omvallen, weigeren of te vroeg afgaan. Dat bleek ook vandaag nog tijdens een test op de Maasvlakte. De inspectie onderzocht dit jaar ruim 300 partijen uit China. Het gaat om vuurwerk dat wel verkocht mag worden... maar waarvan de inspectie vermoedde dat het risicovoller was dan ander vuurwerk. De hoeveelheid ondeugdelijk vuurwerk komt overeen met andere jaren. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het overal weer regenen. Vanavond harde wind, mogelijk stormachtig. Morgen vrij koud met 4 of 5 graden. Er vallen buien met aan zeekans op hagel en landinwaarts soms natte sneeuw.